www.langstraatmedia.nl Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. van den Hoek. Langstraat FM. over 5. Allemaal een heel fijn weekend alvast toegewenst. Dit is de zaterdagavond van Langstraat FM. Nog bedankt voor het uh, felicitatieliedje van Sebastian Wolf daarnet. In het nieuwe programma Langstraat Languit. Iedere zaterdag tussen 2 en 5 op deze zender. En dit is tot 7 uur dus aflevering 100 van Langstraat FM. Funk Night. versie van The World is out. Langstraat FM Funk Night, aflevering 100 bij Langstraat FM. En dit is een welkome gast hier in dit programma Loose Ends, Britse funk, hanging on a string. we een Funk Night die je eh, week na week hoort. Autumn and Shore Sounds. 18,5 over 5 langs hadden we een Funk Night, aflevering 100. En hier is een souvenir van Grandmaster Melly Mel. In the darkness of night, huh, all the stage lights are shining bright. Hey, and we work very hard to make you stay rough. But it ain't no thing, y'all. Cause I know that you can hang. We're not too expensive, but you got Hey, rock! got to get paid if you wanna go places where you've never been before. Okay, baby, run. Where you been before? stepping for me. Free. Uit 1984 waren dat de Brothers Johnson, die je ook al kent van Stamp. I Came Here To Party was dat. Langs hadden we een Funk Night, aflevering 100. En dit is George Clinton. Intens. En dadelijk hoor je nog samen met Jimmy G en de Techheads. Drie voor half zes precies. Go! 86 van George Clinton himself. De P-funk inventor, zeg maar. En vers in de playlist. Dat maakt het 1 over half 6 langs een Funk Nights. Aflevering 100, zoals je nu al weet, denk ik. And here's Cool Million and D Train. Trouble is the way I live, a higher love. We need to give no matter what may come my way. Don't worry about what people say. Brighter days are free and clear. I feel it in the atmosphere. As for me and my life, stronger is mine. Your secret I kept. Oh, baby, let me do it to you. Let me get you wet. Ooh, let's end the war. We could have so much more. Oh, oh. If you never thought it could be, just wait and see. Come on, girl free. Let me do it to you, baby. daar eh, Human Body en Let Me Get Your Red. Langs staat er een Fink Night. Zoals ik al heb gezegd, denk ik. Aflevering 100. En dadelijk de deal. Midnight Star, Clint Jones en Bloodstone in dit uur nog. En daarna nog een heel uur met dit soort funky muziek. En dit is Sherelle. was het wel, The Deal. En daar komt de eh, Babyface vandaan dus. Nummer duurt 11 eh, minuut. <laughs> dus dat gaan we niet halen in dit programma. Want het is dus al 14 voor 6 precies hier bij Langstraat Funk Night, Funk Night en Funk Night. Tot 7 uur vanavond en na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade dit is ook nogal een bekende formatie. Midnight Star. Dit is Playmates. Zo nou je Clint Jones. ik eigenlijk niet gemaakt Een mini-LP met eh, van alles erop. Weer op muziek, reggae. En deze funkplaat dan, dat dan ook meteen een eh, maxi-single werd. Souvenir 1984 dus. Nou, de laatste voor dit uur. En na reclame en nieuws hoor je deel 2 van aflevering 100 van Langstraat FM Funk En dit is Bloodstone. Feel the heat. En na het nieuws beginnen we met Morris Day. Die ook twee. Je hoort dan de extended dance version daarvan. Tot zo en blijf hangen. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In New York zijn vier op straat slapende daklozen doodgeslagen met een metalen voorwerp, een pijp of een honkbalknuppel. Een vijfde dakloze ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een 24-jarige man gearresteerd. Of er nog meer slachtoffers zijn is niet duidelijk. De reeks moorden vond plaats op drie plaatsen in de New Yorkse wijk Chinatown. De politie doet nog sporenonderzoek waar de misdrijven zijn gepleegd. Saudi-Arabië en Iran willen een einde maken aan hun steeds verder oplopende conflict. Hoge ambtenaren van de twee landen hebben aan de New York Times laten weten dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman Irak en Pakistan zou hebben gevraagd om als bemiddelaars op te treden. Vorige maand verslechterde de relatie tussen Saoedi-Arabië en Iran na de droneaanval op een Saoedische olieraffinaderij. Daar zou Iran achter zitten, maar de aanval werd opgeëist door Jemenitische Houthis. Amerikaanse grenswachten hebben het afgelopen jaar ruim 850.000 mensen opgepakt die illegaal de grens vanuit Mexico overstaken. Dat is het hoogste aantal sinds 2007 en ruim twee keer zoveel als het voorafgaande jaar. Van die 850.000 mensen kwamen er een kwart miljoen uit Guatemala en net zoveel uit Honduras. Opvallend is dat er in de afgelopen periode veel gezinnen aankwamen in Amerika. De grootste piek was in mei. Toen werden 132.000 illegale immigranten opgepakt bij de grens, zo meldt de Washington Examiner. En een flink aantal Nederlandse markthandelaren waarschuwt de overheid dat de markt wel eens kan verdwijnen door het nieuwe vergunningenbeleid. De Raad van State bepaalde dat vergunningen alleen nog maar voor een bepaalde tijd mogen worden afgegeven, terwijl ze vroeger voor onbepaalde tijd golden. Veel gemeenten willen nu vijf jaar hanteren. En dat is volgens de marktkooplieden te kort om de gemaakte investeringen terug te verdienen. Ook zou de animo voor nieuwkomers te laag zijn bij vergunningen onder de 15 jaar. Het weer vanuit Zeeland komt er meer bewolking. Na een koude nacht tegen de ochtend vanuit het zuidwesten wat regen. Morgen is er meer bewolking met vooral in het zuiden en midden van het land overvloedige regen. Het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Tot zover het radionieuws. Man, man, man, was het warm hier. Ja, degene ging een airco dan. Ach, dat is toch allemaal veel te duur, hè? Ach, man, denk nog wel naar de restje voor. SWM Lucht en Koeltechniek zorgt voor verfrissing in je woonkamer of bedrijfsruimte. bedrijfsruimte. Wij leveren en monteren airco's op maat. Tevens hebben wij een 24 uur servicedienst. Interesse of wil je meer informatie? Bel dan met Theo Wolf op 06 46 795882 of kijk op www.swmluchttechniek.nl SWM Lucht en Koeltechniek SWM Lucht en Koeltechniek Mis geen enkele wedstrijd van RKC Waalwijk. Kijk voor het meest actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl en koop meteen je tickets online www.rkcwaalwijk.nl daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio- en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. Download ook onze RKC Waalwijk app. Kijk op www.rkcwaalwijk.nl. Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. dance version van dit nummer, The Oak Tree van Noise Day. Langs hadden we bij Funk Night. Aflevering 100 alweer. Hier op Langstraat FM in ieder geval. Klein beetje geschiedenis dan. Het programma begon in juni 2010 als pilot bij Omroep Brabant en werd in totaal tot en met 2011 drie keer uitgezonden op die omroep, op Omroep Brabant dus. En op 4 oktober 2013 begon Fun Night op de lokale omroep Golen met een wekelijkse uitzending. In totaal zijn daar 183 programma's in de ether geslingerd. En dan op 16 september 2017, toen was het zover, toen startte langs de Fun Night op Langs de FM natuurlijk. Tot nu toe zijn er 100 uitzendingen geweest van dit programma op deze zender natuurlijk. dan hebben we toch nog bijna de hele maxi gedraaid. Dat duurt hij zo'n 8 minuten, dus <laughs> is dat een aanmerkelijk stuk langer. Misschien dat we hem een andere keer helemaal draaien. Want hij is geweldig, deze Morris Day dat geldt ook voor dit. Jeff Beck is een productie van Nile Rodgers en dat is te horen ook. Het nummer komt uit, het nummer komt uit de, eh, van de LP uit 1985 van Jeff Beck dus. En daar stonden een stuk of twee, drie funky nummers op. Allemaal geproduceerd door Nile Rodgers van Chic dus. 11 over 6, wel langs hadden we een Funk Night, nummer 100. En daarna hoor je de Sequence. 1980. Langs hadden we een Funk Night. Het is 13 eh, voor half 7. Dadelijk om half 7 hoor je ook nog de Funk Agenda. We viel net een regeltje weg, dus ik was helemaal vergeten te melden dat er dus in totaal 289 uitzendingen van Funk Night zijn gemaakt bij drie omroepen. En al zes jaar wekelijks te beluisteren op de lokale omroep hier in Midden-Brabant. van de LP Hotspot en 1985. De testband was dat en Paranoid. En dit is Crystal en dadelijk hoor je de agenda hier. be the can't they got time to give It's just something about that keep us coming back. Now ain't that the truth? feitjes. Altijd leuk om te weten. Absoluut dingen waar je niks aan hebt, maar altijd misschien wel, eh, ja, wel interessant dan. Voor mij althans. Funk Night werd in zes verschillende studio's gemaakt en werd op vijf verschillende soorten mengtafels gemaakt. Dus ja, veel variatie dus voor mij. Soms hij hebt er niks aan, maar het is altijd wel interessant. The Things That Man Do. Crystal was dat hier bij langs hadden we een Fun Night. Aflevering 100. van den Hoek. Langstraat FM. Met de funk agenda In Breda houdt Haveneiland van Eiland vanavond de grote Pier 15 show. Je kunt daar dan dansen op hip-hop, RB, techno, 90s en zero's. Het begint dadelijk om 8 uur. De entree is in de voorverkoop 10 euro en vindt plaats. En het vindt plaats bij Pier 15 Skatepark aan de Veilingkade 12 in Breda. Dan bij El Sombrero aan de Wilhelmina Laan 71 in Reuzel kun je vanavond vanaf 10 uur genieten van een heerlijke portie hip-hop, RB en funk. En de entree is gratis. En tot slot weer even naar Breda. In de graanbeurs daar wordt vanavond refries. Annie's Homecoming gehouden, een mond vol. Wat wordt er gedraaid? Hip-hop, RB, dancehall, trap en hopelijk een portie vette funk. De graanbeurs vind je aan de Rijgerstraat 18 en 20 in Breda. En de entree bedraagt zo ongeveer 11 euro. En het begint om 11 uur. Precies, zo gaat het goed van ook. <laughs> Langzaam um, een Funk Night. Het is een feestuitzending, dus vandaar hoor je Jimmy G en de Tech Heads met George Clinton natuurlijk. Een van de allergrootste favorieten van dit programma. Half zeven precies. You always break my heart. You me down, down, down. Keep putting me down, down. You always break my heart. Keep putting me down. down, down, kick out and kick me. You kick out and kick me. You always break my heart. Keep putting me down. You always Bye. Mary's going crazy. Mary's gone out of her mind. Didn't she know the price she had to pay was high to be a hoe? didn't she know she's a pimp's party? She's a pimp's delight. And now she's gone and he's still left to carry on. It's so wrong, so wrong. D-I-M-P, pimp. Yeah, yeah, yeah. Pimp, pimp. Uh, excuse me, baby, but my name is Don Wanda, and I wonder if I could buy you a drink, cause I got something I need to run on you. Mary chose a pimp. She changed the name and moved out west. All her money went on his wardrobe and nothing last. Even bought his house while she lived in a motel room. Her days were spent alone with the comfort of a silver spoon. Mary had a pimp. selling her body for pain, giving all her money to some chump so he can dress funny. Yeah, yeah. And I'm Mary's going crazy, Mary's going out of her mind. Didn't she know the price she had to pay was high to be a hoe? Horns blow. you're on the street. Running your game on all the girls you meet. Fake diamonds on your fingers and Cadillac cars. Trying to catch a girl at a local bar. So you catch her in your schooler and you teach her the game. Next thing you know, the girl is gone insane. Now she's lost at the cause of a trick she's turned. She's just another hoe who just been burned. Oh, Mary had a pimp. Yeah. Mary had a P-I-M-P. Pimp, de simp uit de playlist. Rick James himself was dat. En dit is ook een grootheid. Conor Abrams, The Truth. Daar hoor je een heerlijk nummer van Philip Bailey. Je kent, wel, je kent hem wel uit uh, with the Fire. Fire, Go With Love draaien we dan. Langs gaat er een Funk Night, aflevering 100. En dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters praten. It's what to do. van uh, Bailey, die je natuurlijk kent van Earth, Wind and Fire. Aflevering 100 en dit komt uit de playlist Yarbrough and People. Hier Guilty. zeg maar. Freedom and I Won't Give Up komt in 1985. Langzamerhand Fun Night zit erop. Aflevering 100, het was een leuke. Heb ik zo links en rechts teruggehoord, dus nemen we dat gewoon aan. En maar al te graag. Dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Ga ook eens eventjes naar de Facebookpagina van Funk Night. Facebook facebook.com. FM Funk Night. Dus www.facebook.com. Slash Langstraat FM Funk Night. Allemaal aan elkaar natuurlijk. En een souvenir om mee uit te gaan. Xavier is it. Do it to the max. Komt uit 1982. Wat mij betreft tot de volgende week. En veel plezier met Peter.